Morgen begint het jaar van de tijger. De aftrap van de viering was aan het begin van de avond op het stadhuis. Maar de festiviteiten zijn voor het grootste deel in Chinatown, zoals de Chinese wijk in Den Haag wordt genoemd. Daar worden vanavond tienduizenden bezoekers verwacht. Om hen de weg te wijzen is de rode loper uitgelegd van het stadhuis naar Chinatown... waar Chinese draken en leeuwendansen worden uitgevoerd en waar vuurwerk wordt afgestoken. In Den Haag wonen naar schatting 10.000 Chinezen. In Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen doordat er een elektriciteitskabel op een bus viel. Veel inzittenden werden geëlectrocuteerd, net als een onbekend aantal mensen langs de kant van de weg. De elektriciteitskabel brak af tijdens zware regenval in het zuiden van Nigeria. Tien inzittenden van de bus liepen snij en brandwonden op. De oppositiepartijen in Ivoorkust erkennen het gezag van president Bakbo niet langer. Ze hebben het leger opgeroepen in te grijpen. Bakbo besloot vanmiddag om de regering naar huis te sturen en ook de kiescommissie te ontslaan. Hij zegt dat de kiescommissie fraude heeft gepleegd. De president heeft de demissionaire premier gevraagd een nieuwe regering te vormen... die dan een nieuwe kiescommissie moet aanstellen. De Ivoriaanse oppositie heeft jarenlang vergeefs aangedrongen op presidentsverkiezingen. Bakbo's Amstermijn is al vijf jaar geleden verstreken. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot 53 jaar cel voor het neerschieten van een vrouw... die daardoor haar ongeboren tweeling verloor. Bij een overval schoot hij een vrouwelijke geldloper in haar buik. Ze was toen vijf maanden zwanger. Speciaal voor deze zaak heeft de staat Indianapolis de wet aangescherpt. Tot voor kort kon iemand alleen worden aangeklaagd voor moord of doodslag op een ongeboren kind... als de moeder zeker zeven maanden zwanger was. De overvaller kon onder de oude wet maximaal acht jaar cel krijgen. Het weer. Kans op lichte sneeuw en gladheid.